Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Ongeveer de helft van alle jongvolwassenen zegt dat ze hun eigen mentale gezondheid niet goed vinden. Vooral in de groep van 21 tot 25 jaar gaat het niet goed. Mensen hebben last van prestatiedruk en stress. Bijvoorbeeld omdat ze moeilijk rond kunnen komen. Eenzaamheid is juist een minder groot probleem, maar dat is logisch. Het vorige onderzoek was in het laatste jaar van de coronamaatregelen. En toen kwamen we dus net uit de lockdowns en avondklok. Donald Trump wordt vandaag voor het eerst in vier jaar tijd weer wakker in het Witte Huis. Gisteren was zijn inauguratie en begon hij dus aan zijn tweede rondje als president. Dat deed hij met allemaal presidentiële besluiten. Amerika stapt uit het klimaatakkoord van Parijs... en gooit de grens dicht om immigranten tegen te houden. Dat zegt correspondent Sjoerd en Daas. Voor veel van die decreten geldt dat daar nog wel veel eh, juridische haken en ogen aan zitten. Met sommige decreten kan Trump echt wel ver gaan. Andere eh, zullen echt nog wel getest gaan worden door rechters. Eh, soms moet het congres daar toch later nog bij betrokken worden. Maar Trump is in elk geval op zijn eerste dag de vangrails van het systeem systeem goed aan het testen. Hij wil een duidelijk signaal afgeven dat hij gaat doen wat hij heeft beloofd tijdens de campagne. En in de Eerste Kamer gaat het vandaag over 3MMC, GBL en Crystal Meth, designerdrugs dus. De aanpak daarvan is lastig. Als een bepaalde druk wordt verboden... komen makers daarna vaak met een net iets andere variant... om dat verbod te omzeilen. Een kat-en-muisspel dus, hoort verslaggever Jeroen de Jager. Hij staat voor een tafel met allemaal poeders. Hier is bijvoorbeeld een zakje met een portret van eh, Pablo Escobar erop. dat is 3MMC. Ja. Joris van den Berg, drugsonderzoeker bij het NFI. Ja. Verboden? Ja, is verboden. Lijst 1 opiumwet. Deze nog een zakje? Dat is 2 MMC en die is dus niet verboden. Maar ah. heeft wel vergelijkbare werking. Of, hè, het lijkt heel erg op die andere stof. Daarom is er een nieuwe wet die niet losse stoffen verbiedt... maar een heleboel tegelijk in één klap aanpakt. De Eerste Kamer stemt er vanavond over en het lijkt erop dat een meerderheid voor is. Krijg je het weer nog? Opnieuw een grijze dag met kans op motregen of wat sneeuw. Let op, want vooral vanochtend kan het glad worden. Vanmiddag loopt de temperatuur iets op. Het wordt max 2 tot 6 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de A1B. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam rijdt het verkeer langzaam... tussen Baren en naar de vesting 12 kilometer met een kwartier vertraging. A8 Zaanstad richting Amsterdam tussen Zaanstad en knooppunt Koenplein... 6 kilometer met daar een kwartier op onthoud. Veel vertraging is er vanmorgen op de A9 Alkmaar richting Amstelveen... tussen Heemskerk en knooppunt Rotterpolderplein 11 kilometer met een uur vertraging. Daar zijn bergingswerkzaamheden na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Het loopt daardoor ook vast op de A2 van Beverwijk naar Velzen.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 sweating till my clothes come off. It's explosive speakers are come on. Still jumping six in the morning. Table dancing, glasses of pressure. No questions, time for some action. Temperatures up, down to that, I like that. Side hip huggers, go for sure. What Shake a little something. summer. Uh oh, here we go. Here we go. What to do when the music starts to drop? That's when we take it to the parking lot, and I bet you somebody's gonna call the cops. i show. I keep my car looking like a crash dummy drove. My gear look like the bank got my money froze. For their presidents, I pant like Putty Roll. That's the one that excites your deepest. After media shine, I'm shining with both of the sleeves up.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 Op zijn eerste werkdag als president van de VS... heeft Donald Trump besloten uit het klimaatakkoord van Parijs te stappen. Ook wil hij zich terugtrekken uit de Wereldgezondheidsorganisatie. In een wintersportgebied in Turkije zijn zeker 10 mensen omgekomen door een brand in een hotel. Het vuur brak uit op de vierde verdieping. Zeker 32 mensen raakten gewond. De helft van de jongeren is niet blij met hun mentale gezondheid, blijkt uit onderzoek van het RIVM en de GGD. Jongeren van 16 tot 25 jaar zeggen vooral vaak last te hebben van stress en prestatiedruk.